uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De landen van de Europese Unie zijn het eens geworden over een gedeeltelijke olieboycott van Rusland. Die betreft alle Russische olie die over zee naar de EU wordt getransporteerd. Olie door pijpleidingen valt buiten de boycott, maar landen die zo Russische olie krijgen, zoals Hongarije, Tsjechië en Slowakije, moeten die zelf gebruiken en mogen die niet verhandelen. Het lukt ziekenhuizen nog niet om de achterstanden van de coronapandemie weg te werken, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis was in mei ongeveer net zo groot als in april. Volgens de NZA wachten er ruim 100.000 mensen meer op een planbare medische behandeling dan voor corona. Vluchtelingenwerk noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel buitengewoon moeilijk en zorgelijk. Vannacht moesten 120 mensen op stoelen slapen omdat het centrum overvol is. Voor sommigen is dat al de tweede keer, zegt Vluchtelingenwerk. Het zijn mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld en dit is wat ze krijgen, aldus de organisatie. In België ligt het openbare leven vandaag voor een deel stil... door een landelijke staking bij de overheid. De vakbonden eisen meer salaris, betere pensioenen... en meer investeringen in de publieke sector. De staking treft onder meer het openbaar vervoer, de post en de vuilnisophaal. Bijna alle plannen voor nieuwe middelbare scholen die de afgelopen maanden zijn ingediend... hebben van de onderwijsinspectie een negatieve beoordeling gekregen. Dat schrijft NRC. Zeker 9 van de elf middelbare scholen voldoen niet aan de wettelijke eisen... en kunnen daarom waarschijnlijk niet starten. In acht gevallen, waaronder vijf islamitische scholen... schiet het burgerschapsonderwijs tekort. Het weer. Hier en daar kan het mistig zijn. Minima tussen 5 en 8 graden. Daarna geregeld zon en weinig wind. Maar vanmiddag kunnen enkele pittige buien vallen. Mogelijk met onweer en windvlagen.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 You come coming my way. You come coming my way tonight. Here goes another mistake. I know I'm gonna make. I know I'm gonna make tonight. Oh, oh, you should let it go. You're better off alone. Cause I'm about get up with you.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 Walk my path. You can wear my shoes. land the talk like me. And be an angel too. But maybe you ain't never gonna feel never gonna know me But I know you Singing in our things Can only get better Can only get Can only get Take it all from me You know, I know that things Can only get better But there, you say I love you Zij ziet me karessen man 24 uur per dag hete zomerhit.